ook Thijssen met het NOS-journaal. In Brussel is de vergadering van de regeringsleiders van de Eurolanden over Griekenland nog steeds geschorst. Gisteravond laat werd de vergadering voor een tweede keer onderbroken voor overleg in kleine clubjes. De Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Hollande, de Griekse premier Tsipras en EU-president Tusk spraken tijdens de onderbreking apart met elkaar. Er wordt onder meer onderhandeld over het plan om een fonds van 50 miljard euro aan Griekse staatseigendommen te vormen in Luxemburg. Volgens Athene is dat niet mogelijk. Premier Rutte wil garanties dat eerder afgesproken hervormingen nu worden doorgevoerd. De Britse premier Cameron wil een groter aandeel van het defensiebudget besteden aan de bestrijding van nieuwe dreigingen als terrorisme en cyberaanvallen. Daarvoor zou het Britse leger meer moeten investeren in drones, spionagevliegtuigen en elitetroepen. Cameron zegt in een verklaring dat hij de militaire leiders en veiligheidsdiensten heeft gevraagd om in het bijzonder te kijken naar de bestrijding van islamitische staat en islamitisch extremisme. Hij spreekt ook over een toenemend en agressief Rusland, maar vindt dat de prioriteit ligt bij terrorisme en cyberaanvallen. Colombia is bereid om de militaire acties tegen rebellenbeweging FARC te staken. In ruil daarvoor moet de FARC zich houden aan, een, aan zijn eenzijdig uitgeroepen staakt het vuren. Dat staakt het vuren werd woensdag aangekondigd en moet volgende week maandag ingaan. De Colombiaanse president Santos noemt de aankondiging een belangrijke stap richting een akkoord. In een dierentuin in Chicago zijn 54 pijlstaartroggen omgekomen... doordat er te weinig zuurstof zat in het water van hun bassin. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk en wordt nu onderzocht. De dieren waren een populaire attractie in de dierentuin Brookfield Zoo... en waren ondergebracht in een ondiep bassin. In 2008 stierven in hetzelfde bassin al 16 roggen... door een technisch mankement aan het koelsysteem. Het weer. komende uren is het overwegend bewolkt met af en toe regen of motregen. Het koelt af tot 15 graden. Overdag weinig verandering. Het blijft bewolkt met geregeld buien. De zon laat zich wel af en toe zien. Er staat een stevige wind en het wordt ongeveer 21 graden.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 Why, it's the study of the chemistry between you and me. biology, that the ology Your body's palm next to me. You got that sensuality. I know I love what you do, and you do what you do. You got me palm.